Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een spandoek in het Overijsselse Geesteren zijn meerdere gewonden gevallen. Het is nog onduidelijk om hoeveel gewonden het gaat en hoe ernstig ze eraan toe zijn. Bij het begin van een oefenwedstrijd van FC Twente tegen de plaatselijke club Stevo in Geesteren... kwam een stellage met dat spandoek naar beneden. Daarin zaten een aantal metalen staven. Volgens de lokale krant waren er op het moment enkele honderden supporters bij de oefenwedstrijd. Er werden onder meer twee traumahelikopters ingezet en tien ambulances, onder meer uit Duitsland. Het publiek is door de brandweer naar huis gestuurd. Op het strand van Scheveningen is een man vanmiddag zwaar gewond geraakt toen een barbecue ontplofte. Hij naar het brandwondencentrum in Rotterdam gebracht. Drie mensen liepen lichte brandwonden op en konden op het strand worden behandeld. Ook hier werd een traumahelikopter ingezet. Het ongeluk gebeurde toen een medewerker van een Caribisch festival een barbecue bijvulde met brandbare gel. De barbecue die in een partystand stond ontplofte meteen. Bij nieuwe Israëlische aanvallen op een vluchtelingenkamp in een buurt in Gaza zijn meer dan 40 mensen gedood, zegt het mediabureau van Hamas. 24 mensen zouden zijn omgekomen in een vluchtelingenkamp, de andere in een wijk in Gaza-stad. Volgens de krant Haaretz was het doelwit bij de laatste aanval een Hamas-functionaris. Maar het is niet bekend of die is gedood. Gisteren kwamen bij een aanval op een tentenkamp in Gaza tientallen mensen om het leven. Israël zegt die beschieting te onderzoeken. Bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje vertrekt Max Verstappen morgen vanaf de tweede plek. Hij was een fractie langzamer dan Lando Norris van McLaren. Verstappen is blij met de kwalificatie. Vorig jaar won hij de Grand Prix van Spanje. Het weer, vanavond overal droog met opklaringen. Minima vannacht rond 11 graden. Morgen eerst wat mist. Later zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij zo'n 22 graden. Na het weekend wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Back. being pushed by, you feel the pain. And when you fall, just lean on me. Cause you've never known, never seen, never smelled, never felt. Zandvoort, op 106.9 M. It's been nine years since that kiss I can't help but reminisce Hey Michelle You gotta believe.